5 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese verkiezingen lijken verrassend te zijn gewonnen door de PvdA. De partij van lijsttrekker Frans Timmermans krijgt waarschijnlijk vijf of zes zetels... blijkt uit een exit poll van Ipsos... en een telling bij ruim 700 stembureaus door Geen Pijl. De duidelijke overwinning was niet verwacht. PvdA-leider Ascher spreekt van een bizarre comeback... De VVD en het CDA lijken vier zetels te krijgen... gevolgd door Forum voor Democratie en GroenLinks met ieder drie. De peilingen hadden voor Forum een grotere winst voorspeld... maar lijsttrekker Epping zegt dat hij tevreden is. Voor de PVV, SP, 50PLUS en Partij voor de Dieren is het nog spannend. Zij krijgen volgens Ipsos en Geen Pijl net geen of net wel een zetel in het Europees Parlement. Verhuurmakelaar Nederwoon heeft te maken gehad met een groot datalek... Een hacker heeft ingebroken op de website van Nederwoon en klantgegevens buitgemaakt. Het bedrijf dat 25.000 woningen verhuurt heeft aangifte gedaan. Het gaat om gegevens van klanten die zich sinds 2017 hebben aangemeld als woningzoekende. De hacker had toegang tot hun naam, adres en documenten, waaronder identiteitsbewijzen met BSN-nummer. De hacker gebruikte gegevens voor phishing om klanten uit naam van Nederwoon hun financiële gegevens te ontfutselen. Major Marco Kroon zegt dat er videobeelden zijn over zijn aanhouding met carnaval... die hem zullen vrijpleiten van de kopstoot die hij zou hebben gegeven aan een agent. Kroon hield gisteravond een lezing voor VVD-jongeren in Den Bosch. Over zijn aanhouding in februari wilde hij eigenlijk niets zeggen... maar hij liet zich volgens Omroep Brabant wel ontvallen... dat er ontlastende videobeelden zijn. Ik zou nooit in mijn leven een hulpverlener wat aandoen, zei de militair die voor zijn heldendaden in Afghanistan werd bekroond met de militaire Willemsorde. Het weer. Vannacht is het droog, minima rond 9 graden.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 I threw my own stunts, Jackie Chan with it. I threw my own stunts, Jackie Chan with it. Kick around, I'm getting money now, acting funny now. Thought she love me, but she only trying to fuck me for the clout.